4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Een fusie tussen ziekenhuizen leidt niet tot betere zorg... concludeert de autoriteit Consument en Markt... na onderzoek van fusies tussen 14 ziekenhuizen... in de jaren 2007-2013. Bestuurders van ziekenhuizen vinden dat een fusie goed is voor patiënten... omdat de kwaliteit van de zorg zou verbeteren. Maar de ACM ziet dat niet terug in de onderzoeksresultaten. De effecten van fusies werden onderzocht op 97 punten. Die gingen zowel over de kwaliteit van de zorg als over ervaringen van patiënten, wachttijden en sterftecijfers. De politie heeft 15 nieuwe tips binnengekregen over de dodelijke mishandeling van een man uit Voorthuizen... die dit weekend in Amsterdam een ruzie tussen twee groepen probeerde te sussen. 32-jarige slachtoffer werd door drie mannen geschopt en geslagen, raakte in coma en overleed maandagmorgen. De daders hadden een Oost-Europese uiterlijk. Ze zijn nog spoorloos. De politie heeft de afgelopen dagen ook veel beeldmateriaal binnengekregen van de mishandeling. Er komt een onderzoek om de dodelijke spierziekte van Duchenne sneller te kunnen herkennen en te behandelen. In het TNO-onderzoek wordt gekeken naar hoe kinderen die de erfelijke ziekte hebben gekregen... het deden bij de testen van de motoriek ten opzichte van andere kinderen. Aan de hand van die verzamelde gegevens wordt een profiel opgesteld... en bij een afwijkend profiel zou het om Duchenne kunnen gaan. Janine Grasmeijer uit Emmen heeft het wereldrecord freediving gebroken. Tijdens de Deep Sea Challenge op Bonaire dook ze op één ademteug naar een diepte van 92 meter. Dat is een meter dieper dan het oude record dat op naam stond van een Russin. Grasmeijer is sinds 2012 actief als freediver. Nadat ze tijdens een cursus in Thailand zonder training in staat bleek vijf minuten haar adem in te houden. Het weer vanmiddag volop zon. Het is 23 graden op de Wadden en zo'n 27 in Limburg.